4-1 van CSKA Moskou. Lazio versloeg met Leipzig won met 1-0 van Olympique Marseille. En Bas Dost wist niet te scoren voor Sporting Portugal. Zijn club verloor met 2-0 van Atletico Madrid. Dost is ook niet bij de return volgende week. Hij kreeg een gele kaart, zijn tweede in de knock fase en is daarom geschorst. Het weer vannacht kan het even gaan vriezen. Overdag vrij zonnig, wel wat stapelwolken en 12 tot 16 graden. Het weekend nog warmer, plaatselijk 19 à 20 graden.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 De gegevens zijn afgelopen najaar gestolen. Het lek ontstond via software die Delta gebruikt voor communicatie met klanten. De softwaremaker maakte de diefstal vorige week bekend. Delta kon eerder niet zeggen hoeveel klanten waren getroffen. Delta werkt samen met KLM. Er zijn geen berichten dat klanten van KLM ook zijn getroffen door de diefstal. President Trump is van plan om tussen de 2000 en 4000 militairen van de Nationale Garde naar de grens met Mexico te sturen. Afgelopen week zei hij al dat hij militairen naar de grens stuurt zolang zijn gedroomde muur daar niet staat. Trump noemt nu voor het eerst aantallen. Hij is van plan ze daar te houden tot een groot gedeelte van de muur is gebouwd. Ook sprak Trump tegen journalisten aan boord van de Air Force One... voor het eerst over de beschuldigingen aan zijn adres van pornoactrice Stormy Daniels. De president zegt dat hij niets afweet van een zwijgcontract over een affaire... waarbij Daniels 130.000 dollar zou hebben gekregen. Trumps advocaat bekende eerder dat uit eigen zak te hebben betaald... maar Trump zegt nu dat hij niet weet waar dat geld vandaan kwam. Staatssecretaris Blokhuis wil alle speciale rookruimten in de horeca binnen twee jaar sluiten. Haagse bronnen melden aan de NOS dat hij dat komende dag in de ministerraad zal voorstellen. Het is een reactie op de uitspraak van het gerechtshof half februari dat speciale rookruimten in horeca